Finch met het NOS-journaal. De kosten voor de Joint Strike Fighter komen 1,4 miljard euro hoger uit dan was geraamd. Het is een stijging van meer dan 20 procent, schrijft minister Hille aan de Tweede Kamer. Hille, die al grote bezuinigingen aankondigde, schrijft dat hij in het voorjaar meer duidelijkheid wil geven over de gevolgen van de kostenstijging. Volgens hem moet er nog eens goed naar het project worden gekeken. De JSF is bedoeld als vervanging van de F-16. Nederland is als derde, derde geëindigd bij de stemming van de FIFA voor de organisatie van het WK voetbal in 2018. Rusland won, tweede werd de combinatie Spanje-Portugal. Engeland viel al in de eerste stemronde af. Premier Rutte feliciteerde de Russische regering en liet weten dat er maar één de winnaar kan zijn. Minister Schippers van Sport vindt dat Oranje dan maar het WK in Rusland moet winnen. Voor voorzitter Been van het Nederlandse BID komt de keuze van Rusland als een grote verrassing. We gaan met opgeheven hoofd weg, zei hij. In Zurich werd vanmiddag ook bekendgemaakt dat Qatar het WK van 2022 mag organiseren. Minister Opstelten praat vanavond in Breda met de burgemeesters van de vijf grote gemeenten in die provincie. Het spoedoverleg gaat over de, over de strijd tegen het drugsgeweld in de regio Eindhoven. Gisteren sprak burgemeester Van Gijzel van Eindhoven in Den Haag al met opstelten. Van Gijzel wil meer politiemensen om de georganiseerde criminaliteit in de hennepteelt aan te pakken. Bij het overleg vanavond schuiven ook politie en justitie aan. Gisteren werd bekend dat de burgemeester van Helmond vanwege ernstige bedreigingen is ondergedoken. De Tweede Kamer houdt binnenkort een spoeddebat over het drugsgeweld in Zuidoost-Brabant. Het weer, af en toe nog lichte sneeuw.